met het NOS Journaal. De zwaar gehavende kuststreek van Japan is opnieuw getroffen door een aardbeving. Die had een kracht van 7,1 op de schaal van Richter. Er is een tsunami-waarschuwing uitgegeven. De golven kunnen een meter hoog worden. De regio werd ruim drie weken geleden getroffen door een aardbeving met een kracht van 9 op de schaal van Richter. En de tsunami die daarop volgde. De beving van vandaag lijkt geen gevolgen te hebben gehad voor de zwaar gehavende kerncentrale in Fukushima. De vader van het 12-jarige meisje uit Groningen dat onlangs is bevallen van een kind... heeft bekend dat hij zijn dochter heeft misbruikt. Zijn voorarrest is verlengd. De man was in 1995 al veroordeeld voor een zedenzaak. Ook toen was er sprake van incest. Minister Schultz wil fors bezuinigen op het treinverkeer tussen Amsterdam, Schiphol en Almere. Er is 700 miljoen euro beschikbaar voor beter treinverkeer in de Amsterdamse regio. Maar volgens vertrouwelijke stukken die de NOS in bezit heeft... wil de minister de helft daarvan schrappen. Schultz wil de groei van het aantal reizigers oplossen door meer stoptreinen achter elkaar te laten rijden en minder doorgaande treinen. In Ivoorkust zijn nu nog 22 Nederlanders. Als een aantal van hen alsnog weg wil, moeten ze zich melden bij de Fransen daar, zegt minister Rosenthal. Het kabinet heeft met de Fransen afgesproken dat die zullen helpen bij eventuele evacuaties. Volgens Rosenthal is het in Ivoorkust zo onveilig dat de Nederlanders voorlopig het advies krijgen in huis te blijven. De Groningse politie heeft via Twitter scholieren in Veendam gewaarschuwd niet met elkaar op de vuist te gaan. Maandag was er ook al een confrontatie tussen leerlingen van de Winkler School en het Ubbo Emmius College. Morgen willen de tieners weer met elkaar vechten. In de hoop een nieuwe confrontatie te voorkomen heeft de politie de scholieren via Twitter laten weten op de hoogte te zijn van de plannen. Het weer, nog enkele wolkenvelden, maar vanavond wordt het overal helder. Morgen veel zon. maxima liggen tussen 11 en 17 graden.